Velden zou zeggen... oude tijden herleven. Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. Nu gedaan door eh, Console Training en Joan Colova in de remix. En zo kwam ook een eind aan het eerste gedeelte. Nee, wat zeg ik, het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte van de Nightwalk weer DJ Mouse's Global House Vibes... Ik bedank hem hartelijk en over twee weken zijn we natuurlijk wederom van de partij. Ook DJ Mouse al met een uur lang het beste van Dance in de Mix. Ik zou zeggen, doe het rustig, doe het veilig, voorzichtig. En wij spreken elkaar over twee weken. De laatste plaat die erin gaat is van eh, Wolfgang Gardner. Bijna twee weken was je de weekly hotspot op Dance voor de Fan. Omdat er gewoon op dat moment niks beters was, echt waar. Wolfgang Gardner, de opvolger van de Fifth Symphony. Hier is Latin Fever, hier op de radio. Graag tot over twee weken. Hoi hoi. Global House Vibes with DJ Malzo.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 Er is een onbekend aantal gewonden. Een van hen is er zeer slecht aan toe. Bij het ongeluk op de Landscheidingsweg vlakbij de N44 waren zes auto's betrokken. Eén daarvan sloeg over de kop. Een traumahelikopter heeft hulp geboden. De precieze toedracht van het ongeluk tussen Den Haag en Wassenaar is nog onduidelijk. Het loopt storm bij het nieuwe Belmeniet-register van Economische Zaken. De website is sinds donderdag in de lucht en volgens staatssecretaris Heemkerk waren er tot vanmorgen al 55.000 inschrijvingen. Gisteren waren er zo'n 4.000 tot 5.000 inschrijvingen per uur. Door de grote belangstelling liep de website de afgelopen dagen vast. Intussen is hij zo aangepast dat ook grote aantallen bezoekers verwerkt kunnen worden. Volgens Heemskerk willen veel mensen van onverwachte telefoontjes af. Bedrijven en telemarketeers zullen echt hun databestanden moeten gaan opschonen, aldus de staatssecretaris. De strijd om de gouden televisiering gaat dit jaar tussen de tv-programma's Wie is de Mol, Gooise Vrouwen en Boer zoekt Vrouw Extra. In dat laatste programma werd teruggeblikt op het vorige seizoen. Voor de zilveren televisierster voor de beste presentator zijn Johnny de Mol, Ruben Nicolai en Matthijs van Nieuwkerk in de race. Met de vrouwen zijn Yvonne Jaspers, Linda de Mol en Anita Witsier genomineerd. De uitreiking van de televisieringen wordt op 23 oktober uitgezonden door de AVRO. De nominaties werden vanavond officieel bekendgemaakt in SBS Shownieuws. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis met 3-0 van RKC gewonnen. Voor de Rus scoorde Slory. Na rust waren het doelpunten van Varela, die een eigen doel schoot, en Wijnaldum. Eerder vanavond won landskampioen AZ met 1-0 van NAC. Willem II speelde met 1-1 gelijk tegen NEC. En ook ADO Den Haag Groningen eindigde in 1-1. Het weer. Voorlopig nog stormachtig langs de kust. Vannacht enige tijd regen. Morgen neemt de wind langzaam af.